Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin, op de westelijke Jordaanoever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Wel worden nog explosies gehoord. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde vanavond dat de operatie wordt voltooid. Zo'n duizend Israëlische militairen vielen het kamp gisternacht binnen... Volgens Israël om de infrastructuur en wapens van militanten te vernietigen. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker 12 doden gevallen. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk onderzoekt de dood van een man van 27 bij rellen in Marseille. Uit de eerste aanwijzingen blijkt dat hij is overleden door een schok op de borst. Die werd veroorzaakt door een flashbalgeweer. Dat is een niet-dodelijk geweer van de politie bedoeld om demonstranten af te schrikken. Of het geweer ook door de politie werd gebruikt is niet duidelijk. De man overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag... toen de politie en jongeren in Marseille lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het is niet bekend of de man meedeed aan de rellen. Op Schiphol kunnen morgenochtend tussen 9 en 11 uur geen vliegtuigen landen vanwege zware windstoten. In de ochtend geldt code geel in het hele land, waarbij windstoten rond 100 km per uur worden verwacht. Hoeveel inkomende vluchten in totaal worden geannuleerd is nog onduidelijk. KLM heeft in ieder geval al ruim 200 vluchten geschrapt. Allemaal binnen Europa. Rotterdam De Heek Airport en Eindhoven Airport laten weten dat daar vooralsnog alle vluchten doorgaan. Het weer. Vannacht trekt een storing van zuidwest naar noordoost. De wind kan daarbij flink aantrekken en het regent stevig door. In de vroege ochtend zijn windstoten mogelijk tot zelfs 100 km per uur.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart baby, En het geluid van de zomer op CFM.